De snelheidsmeters van fabrikant Thales zouden slecht hebben gefunctioneerd... en Airbus heeft die meters in het toestel geplaatst. In het rapport staat dat Airbus de piloten van Air France waarschuwde... voor problemen met de snelheidsmeter. Het rapport van Air France ligt nu bij de Franse justitie. Die doet onderzoek naar het vliegtuigongeluk van vorig jaar juni. Bij de crash boven de Atlantische Oceaan kwamen alle 228 inzittenden om het leven. De oud-bisschop van Den Bosch, Jan Terschuren, heeft zich als jonge priester vergrepen aan een minderjarige jongen. Dat meldde NRC Handelsblad in de Wereldomroep. Jan Terschuren, die in 2003 is overleden, misbruikte de jongen samen met zes andere priesters op een jongensinternaat in Uggelen tussen 1948 en 1953. Terschuren en de andere zes misbruikers waren lid van de congregatie van Salesianen. Deze orde heeft de zaak altijd geheim gehouden. Uiteindelijk is de zaak zeven jaar geleden afgekocht door het slachtoffer 16.000 euro te betalen. Het slachtoffer is inmiddels 76 jaar. In Duitsland wordt de leeftijd voor het rijbewijs verlaagd naar 17 jaar. Nu is dat, net als Nederland, nog 18. De afgelopen jaren is er in verschillende deelstaten geëxperimenteerd met een rijbewijs vanaf 17 jaar. De jonge automobilisten mogen nog niet alleen in de auto zitten. Ze moeten worden begeleid door iemand die minimaal 30 jaar is en dan zeker 5 jaar het rijbewijs heeft. Uit onderzoek is gebleken dat er hierdoor minder ongelukken gebeuren met mensen die net hun rijbewijs hebben. De nieuwe maatregel gaat op 1 januari in. Het weer. Aan de noordkust kans op een winterse bui. Later ook in Zeeland. Op andere plaatsen zon en wolkenvelden.